De Nederlandse staat loopt jaarlijks zeker een miljard euro mis, mede door bezuinigingen op de Belastingdienst waarbij de afgelopen jaren duizenden banen verdwenen. Dit jaar moet de inzet van de nieuwe medewerkers al ruim 260 miljoen euro extra opleveren. De rechtsregels hoeven niet te worden aangepast om drones te laten vliegen. Dat blijkt uit een advies waar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om had gevraagd. Voor drones onbemande gewapende vliegtuigen gelden dezelfde regels als voor bemande gevechtsvliegtuigen. Daarom zijn de bestaande regels van het volkenrecht toereikend, zegt de commissie die het advies heeft opgesteld. Timmermans had om het advies gevraagd omdat het gebruik van drones toeneemt. Over de ethische kant van drones laat de commissie zich niet uit... omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is verricht. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een digitaal paspoort. Daarmee moet worden voorkomen dat jongeren eenvoudig drank en sigaretten kopen bij webshops, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Het elektronische paspoort zou dezelfde status moeten krijgen als een identiteitsbewijs en in 2015 klaar moeten zijn. Mogelijk vervangt het elektronische paspoort het overheidsloket DigiD, maar daarover is nog geen besluit genomen. De speeltuin in Velp, waar de afgelopen dagen scheermesjes zijn gevonden, is de komende weken dicht. De gemeente sluit de speelplaats omdat er vanochtend nog meer mesjes zijn gevonden in het zand. De burgemeester laat nu het zand vervangen door gaszoden. Het leggen van de zoden duurt een paar weken. Zondag liepen twee meisjes snijwonden op in de speeltuin. De mesjes lagen in het zand waar de kinderen aan het spelen waren. Een jongetje had de scheermesjes mee van huis genomen en in de speeltuin laten slingeren. Volgens de politie is er geen opzet in het spel. Dan nog het weer, veel zon, maar ook sluierbewolking bij 24 tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de A2 van Utrecht naar Den Bosch dicht na een ernstig ongeluk van vanochtend tussen knooppunt Duil en de afrit Kerkdriel. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A59. Op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen staat 3 kilometer voor Gorkum.